Wat een geweldig begin van een eh, nieuwe aflevering van eh, de zondagmorgen van GoFM. Ja toch? Gene Pitney, Something's Got a Hold of My Heart. Welkom bij een nieuwe, ja, zondagmorgen van GoFM natuurlijk. Hè? Ik zei het al, tot 12 uur gaan we je oren verwennen met prachtige muziek... en een paar leuke onderwerpen om je een beetje bij te praten van wat er zo al gebeurt. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Dus alle reden om bij me te blijven. En intussen hebben we dus prachtige muziek. Mooie herinneringen zoals deze van de Pop Tops. Mommy Blue. Goedemorgen. on the hill. Seems lifeless, but a standing still. And memories of my childhood fill my mind. Oh, mommy, mommy, mommy. I've been through all the walks of life. Seen tired days and lonely nights. And now without you by my side. I'm lost. Met muziek als dit klinkt de zondagmorgen een stuk beter. En smaakt de koffie of thee veel beter, natuurlijk. Ja, bij ons hier in de studio wel hoor, want we genieten hier van heerlijke koffie. Het geurt ook lekker hier in de studio. En eh, straks komen de stroopwafels weer. <laughs> Ja, want daar zijn we een beetje aan verslaafd hier. Hm, komt er allemaal aan. Straks eh, gaan we praten over eh, de gasprijzen. Het nieuwe normaal van de gasprijzen. En eh, wie gaat erover praten? Oh ja, Dirkje Wolfert. Die doet dat namens de consumentenorganisatie Vaste Lastenbond. Wat dat te betekenen heeft, dat hoor je straks allemaal over ongeveer een kwartiertje hier bij GoFM. our little wild time had just begun. I guess you kinda scared yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, wat gewoon. Ik zag mezelf hier al stond. Maar zenden doe het gewone Verder door het leven kom. van ne en een bul. En ineens toen was het net, ik keek op en ik kaniel. Ze de smelen van zelf hier als stond. Als zijn een doe het boom, verder door het leven komt. Ah, gezellig toch op de zondagmorgen Rowanese en uh, deze prachtige kameel van de pil. Maar dan in het Nederlands. En zij zingen het natuurlijk in het Limburgs tot uh, iedereen <laughs> in Nederland of Holland-Limburgs lult. Ja, zo zeiden ze het ooit. Hè? Lekkere muziek. Verder Steely Dan en Ricky Don't Lose That Number hier bij GoFM. Um, ehm, ik ga je even op onze website wijzen. www.go-rtv.nl Want daar vind je alle informatie over wat er gebeurt in de regio.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 How can it, will it be the way it seems? What can I do? She's saying, will I try? I still don't see why she say what she does. How can take would rather go blind, boy. Than to see you walk away from me. So you see, I love you so much. And I don't want to see you leave me, But most of all, Eh, een onvergetelijke, laten we eerlijk zijn, hè, van Chicken Jack. Hier op deze, ja, toch wel aardige zondagmorgen. the I'd Rather Go Blind. En daarvoor Rudy Bennett. Jawel, een prachtige How Can I Hang On To A Dream uit de jaren 60. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show. We gaan het hebben over de gasprijs. Samen met Dirk-Jan Wolfert en Herman de Bruin. Ik ga praten met Dirk-Jan Wolfers namens de Vaste Lastenbond. En we gaan het hebben over de prijsstijgingen, met name voor het gas. Daar gaat het over. Dirk-Jan, welkom. Ja. Is eh, gas en de prijsstijging het nieuwe normaal? Zo noem je het zelf wel. Ja, ik denk wel dat we moeten gaan wennen aan eh, beduidend duurdere stroom- en gasprijzen. Mhm. Eh, want het afgelopen jaar, nou ja, dat is niemand ontgaan, zijn die, die prijzen enorm hard gestegen. Eh, ten opzichte van het begin van het jaar is stroom 26% duurder geworden en gas maar liefst 46%. Ja. En dus inclusief de, de het lage btw-tarief, want we hebben natuurlijk een lager btw-tarief wat we nu betalen. Maar dan, dan hebben we het nog steeds over deze eh, prijsstijgingen. Ja. Ehm, en als we nu kijken de afgelopen twee maanden naar de, de inkoopprijzen die energieleveranciers moeten betalen om die energie in te kopen, dan zien we dat die zijn verdubbeld. Dus ehm, ja, we zitten nu in de, in, de, zomerperiode. Dat is eigenlijk de periode waarbij de, de energieprijzen over het algemeen dalen. En dat ze nu zo ontzettend hard eh, oplopen, dat, eh, dat voorspelt niet veel goeds. Nee, dat zou voor de winter nog hoger kunnen worden en dan hebben mensen heel veel gas nodig. Ja, ja, dat, Dat, is sowieso altijd de trend. Dat in de winter de, energieprijzen oplopen. Hè, want dan is de vraag hoog en het aanbod is, eh, is, is, is laag. Ja. Jullie, ehm, jullie geven aan daarmee dat, eh, dat dat moeilijk kan worden van de winter. Maar ja, wat kan je als vaste lastenbond daaraan doen? Nou, we hebben voor alle klanten die, ehm, die bij ons de energieregelen via Energie vanzelf geregeld, hebben wij nog een jaar vast contract afgesloten. Mhm. Dus ehm, ja, die, die gaan deze winter niet meer betalen. Die hebben nu de tarieven vaststaan voor één jaar. ja, dat, dat doen wij voor onze eigen klanten. En Ehm, ja, mensen die zich aanmelden, die kunnen daar ook gebruik van maken. Ehm, maar goed, dat is, dat is beperkt. Voor een beperkte groep is dat nog te doen. Want op dit moment zijn er voor de rest geen uh, jaren vastcontracten meer op de energiemarkt. Nee, jullie zijn de enigen die dat nog uit, uit, uit de onderhandelingen gesleept hebben, om het zo maar te zeggen. Ja, we zijn eigenlijk net voordat die energieprijzen echt explosief zijn gaan stijgen, hebben we dit nog vast kunnen leggen. Mhm. Ehm, ja, daardoor eh, kunnen wij onze eigen klanten nu nog helpen met, eh, met zo'n gunstig aanbod. Ja. Dus als je lid bent van de Vaste Lastenbond, dan heb je geluk. Eh, maar als je nu nog lid wordt, kan je dan nog mee profiteren of is dat moeilijk? Ja, we hebben voor een aantal honderd klanten, die kunnen daar nog gebruik van maken. Dus je kunt je er op dit moment nog voor aanmelden. Ehm, maar ik verwacht dat, dat, eh, ja, dat het met een paar weken ook is eh, afgelopen. Ja. En dan gaan we het uiteraard nog een keer proberen om het in te kopen. Alleen dan weet ik nu al dat die prijzen nou ja, uh, 30, 40, 50 procent hoger zijn. Ja. ja, het is een gegeven. Je kunt er ook zelf eh, weinig aan doen. Als consument zeker niet. Als vaste lastenbond nog iets, merk ik nu. Mhm. Maar dat houdt op een gegeven moment ook op, denk ik. Ja, wat ik zeg, het is het nieuwe normaal. Dus we moeten eraan gaan wennen dat die energieprijzen eh, hoog zijn en mhm. blijven. Mhm. En misschien nog wel een stuk hoger worden als, als dat we nu gewend zijn. Ehm, en ja, eh, je geeft aan, je kunt er niks aan doen, je kunt er wel iets aan doen. Je kunt natuurlijk kijken naar de mogelijkheden om minder te gaan verbruiken. Ja, dat sowieso dus- natuurlijk. Ja. Dus je kunt eh, enerzijds je, je gedrag aanpassen. Dus hè, die thermostaat een graadje lager, eh, lamp uit. Nou, ja, we kennen al die voorbeelden wel. Mhm. Eh, daarnaast kun je kijken of je woning nog te isoleren is, wat er nog aan mogelijkheden is, hè, mhm. waardoor je gasverbruik met name naar beneden kan. Ehm, eh, eh, kieren en, en, en, scheuren en dat soort zaken in je woning. Nou ja, dat, dat levert natuurlijk ook, eh, dat is ook de moeite waard om dat ehm, te gaan dichten. Ja, dat sowieso, sowieso ja, ja. Maar kunnen jullie als vaste lastenbond dan nog iets met de politiek doen? Ja, wij, als vaste lastenbond zelf kunnen we de politiek niet ja, moeilijk onder druk zetten. Het is wel zo dat we hier veel artikelen over schrijven en dat mhm. heel veel andere partijen dat ook doen. En nou ja, goed, met met z'n allen eh, zorgen we er wel dat er wat meer druk bij de politiek komt om iets te doen. Ja, ja. Het nieuwe normaal is dat we voor een gas veel meer betalen dan we deden en het zal nog wel hoger worden. Dat is in ieder geval duidelijk geworden door Dirk-Jan Wolfert namens de Vaste Lastenbond. Dank voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. si souvent de visage et d'aspect. Toi, quel que soit ton âge et ton nom, tu es un ange ou le démon. Quand pour moi tu prends tour à tour tous les visages de l'amour. Toi, si Dieu ne t'avait mort, Et ma joie et mon tourment, tantôt femmes et tantôt enfants, Tu offres à mon cœur chaque jour tous les visages de l'amour. Moi, je suis le feu qui grandit ou qui meurt. Je suis le vent qui rugit ou qui pleure. Je suis la force ou la faiblesse moi, je pourrais défier le ciel et l'enfer, je pourrais dompter la terre et la mer, et réinventer la jeunesse. Toi, viens, fais de moi ce que tu veux, un homme heureux ou malheureux, un mot de toi, je suis poussière ou je suis Dieu. toi sois mon espoir, sois mon destin. Et si peur de mes lendemains, montre à mon âme sans secours les visages de l'amour. In Nederland werd de Engelstalige uitvoering van eh, dit nummer een eh, grote hit. Toen heette het She. We hebben het ook voor, uh, <clears throat> jawel, Charles Aznavour op deze mooie zondagmorgen. En Keith Marshall hoorde je ervoor met Only Crying. Ah, zo, daar kom je helemaal van bij. Hè? Dus, en daarom is het ook zo leuk bij uh, GoFM. Veel afwisseling en eh, mijn collega's hier zo zijn ook eh, lekker bezig. Dus er wordt hier koffie aangesleept bij de vleet. Nou, meer de vloed zou je kunnen zeggen. Jonas Osborne, hier in de show. One of Us. Goedemorgen. except for the Pope, maybe in. Eh, zondag draaien we natuurlijk een eh, nummer met een, eh, ja, een beetje religieus tintje eraan. Dat gebeurde zojuist met Joan Osborne en One of Us. En nou, lekkere muziek van Reunion, Without You. Zomer op deze ja, mooie zondagmorgen. 11, 12 minuten voor 11 alweer. Het schiet op de tijd, ongelooflijk. Dat komt ook omdat wij hier gezellig aan het kletsen zijn.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 Zorgen wij wel voor de achtergrondmuziek. Goed, eh, ik ga even pauzeren. Even het nieuws en even kijken of er mededelingen zijn. Dat dus zie ik zo wel even. En daarna ben ik bij je terug met nog meer mooie muziek. En een reportage van Jeroen van Gent, want die is ook weer de straat op geweest. En eh, heeft u weer van alles en nog wat gevraagd. En wat hij u heeft voorgelegd, dat hoor je straks over nou, een kwartiertje of zo. Ehm, dus, blijf luisteren. Laatste voor dit uur. Grotendeels Malcolm McLaren. Jazz is Paris. Tot zometeen. Mrs. Jack. the best looking man I've ever seen.